Marnik Ampersen met het NOS-journaal. Australië en de VS hebben een overeenkomst gesloten over de toegang tot zeldzame aardmetalen in Australië. Ze willen zo minder afhankelijk worden van China. Het gaat onder meer om aardmetalen die worden gebruikt bij de productie van chips en in defensietechnologie. Met de deal is zo'n 8,5 miljard dollar gemoeid. Een deel van het geld wordt gebruikt om in Australië een industrie op te zetten die de aardmetalen gaat verwerken. Nu gebeurt dat nog grotendeels in China. In Eindhoven heeft de politie zo'n 180 supporters van Napoli aangehouden. Er zijn ook vier PSV-fans opgepakt. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat er een confrontatie stond gepland. PSV en Napoli spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. De klimaatplannen van eurocommissaris Hoekstra staan onder grote druk. Hij had zijn plan al afgezwakt, maar dat is voor sommige Europese landen nog niet genoeg. Donderdag wordt erover gepraat door regeringsleiders. Hoekstra publiceerde in juli het nieuwe doel voor 2040... een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 90 procent. Grote EU-landen vinden dat zo ambitieus dat ze denken dat dat te veel problemen oplevert voor de Europese economie. Fans van Maccabi Tel Aviv komen hoe dan ook niet naar de wedstrijd tegen Aston Villa... over ruim twee weken in Birmingham. De Israëlische club zegt dat er zorgen zijn over de veiligheid van de supporters... Aston Villa liet vorige week weten dat er bij de wedstrijd in de Europa League geen fans van Maccabi welkom zijn. Om veiligheidsredenen en vanwege de kans op demonstraties. Dat besluit leidde tot veel kritiek van onder meer premier Starmer. Het weer, buien met kans op onweer. Het waait flink en de temperatuur ligt rond de 11 graden. Ook overdag buien bij een graad of 15.